En dan eh, is er een, iemand overleden. Is, is de shock groot in de wijk? Ja, de buren heb ik net meegepraat. Die vinden het allemaal wel eh, erg natuurlijk. Die hebben zelf natuurlijk ook allemaal kinderen. Dus dat is voor hun heel zwaar om te horen dat er dan in hun straat een kind om is gekomen. En eh, ja, de impact is denk ik voor iedereen ook groot bij zoiets. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd. Volgens de politie is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. Nikki Haley staakt haar strijd tegen Donald Trump... om de presidentskandidatuur voor de Republikeinse Partij in, in de Verenigde Staten. Helemaal uit de lucht vallen komt dat niet, vertelt correspondent Rudy Bauma. Je merkt ook dat het wat stiller werd rond haar campagne. Ze was maandag wel in Texas, daar waren wij overigens ook. Eh, maar weinig evenementen nog. Ehm, ja, veel analisten verbaasden zich sowieso dat ze, zo, dat ze het zo lang vol hield. Eh, en dit zal overal een stap zijn geweest ingegeven door haar financiën. Een van haar belangrijkste geldschieters die was al afgehaakt. En anderen ja, die zullen na gisteren ongetwijfeld ook hun eh, bijdrage hebben stopgezet. Haley versloeg Trump tijdens de voorverkiezingen alleen in de hoofdstad Washington. En gisteren op Super Tuesday in de staat in alle 14 andere staten won Trump. Een Rotterdammer van 29 moet een jaar de cel in... omdat hij wapens wilde leveren aan terroristen. Achteraf bleken het kinderen die de wapens wilden kopen. Zij wilden een aanslag plegen op politiebureaus en nachtclubs in België. Omdat het kinderen waren en er geen wapens geleverd zijn... viel de straf lager uit dan de zeven jaar die justitie geëist had. Misschien staat je paspoort wel op internet. Want meer dan 5000 paspoorten zijn sinds kort te vinden op het dark web, heeft RTL Nieuws ontdekt. De paspoorten en ook andere documenten zijn de afgelopen maanden gestolen bij cyberaanvallen op bedrijven. En dat is een risico, want criminelen kunnen jouw gegevens gebruiken voor identiteitsfraude en oplichting. RTL belde ook met meerdere mensen van wie ze het paspoort hebben gevonden. En vaak wisten die niet dat hun gegevens gestolen waren bij zo'n aanval. Het weer, nog even een mix van zon en wolken. Al ga je in het noordoosten de zon niet meer zien. Vannacht is het fris, morgen zonnig en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet zo heel veel files en het drukste moment van de spits hebben we ook al gehad. Op de A4 heb je nog de meeste vertraging van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar ben je nog 10 minuten langer onderweg.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 Ik ben er. En Joop, ben jij er ook? Ja hoor, klaar. Schuif Schuiven in mijn handen. Alles komt in orde. Helemaal goed, Joop. Ik zei het dus net al. Lekkere uuropener. En de volgende plaat is ook zo fijn. Bluegrass, zoals gewoonlijk de tweede plaat in de show. Claire Lynch en Train Long Gone. hele mooie ballad van een formatie. Eigenlijk een duo waarvan je eigenlijk bijna steeds maar twee nummers hoort. Zo zonde. Want deze mensen hebben gewoon zoveel lekkere muziek gemaakt. Misschien heb je ze al herkend. Het waren de Bellamy Brothers uit 1988 met een hele mooie ballad Big Love. We gaan voor de eerste keer in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Canada voor muziek van een zangeres die in 2002 voor het eerst de microfoon pakte. En hem niet meer losliet, want ze vindt het zo fijn om muziek te maken. En ze heeft een nieuwe single uit. Haar naam is is Tegan Little Chief en dit is Need You To Go. Maar wij gaan nog lang niet weg, hoor. Six years sober and I haven't had a drink Till you crashed on over and time just slipped away stukje stevige nieuw country hier bij de National Radio Show. Dat was Craig Morgan en Bonfire. We gaan weer naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Australië. John Spence bracht onlangs zijn nieuwe album uit. En die heet Living the Dream en laat zijn nieuwe single nu ook zo heten. Is dat de verlenging van John Spencer? Nee, dit is Spence. Dus is heel wat anders. Ja, heel anders. to write the book or change the world someday. Just going for a ride, hoping that we might be okay. There were no rules as I recall to catch us when we fall We were young and we were green Still think I'm 17 Nothing's changed We see the world through different eyes But now I realize It's all the same kid at the movies But you can always see right through have changed It's a different game These days But even if they change the rules I still wanna play Should I take my lucky minute did I just blink and miss it? gevonden. Je luistert naar Nashville. They only come a town about twice a year They buy a hundred pounds of yeast and a copper line Everybody knew that it made money shine Now the revenue man want a granddaddy bad Headed left a holler everything he had For my time, but I've been told can of sheriff painted on the side. Just shot a coat of primer and looked inside. Well, him and my uncle tore that engine down. I still remember that rumbling sound. then the sheriff came around in the middle of the night. Heard mama crying that something would not right headed down to Knoxville with a weekly load. You can smell a whiskey burning down Copperhead Road. naar Nashville. Met nu country uit Nederland. was dat. En He's a Good Old Boy. Lekkere country uit Nederland. En we blijven even bij de vrouwen. Want de volgende zangeres zette het nummer dat je nu zo gaat horen. In 1990 op de plaat. Het bereikte de nummer 2 in Amerika in de Billboard Hot Country Singles and Tracks. En nummer 2 was George Strait. En laten we daar nu straks naartoe gaan in het Spotlight album. Maar nu eerst Reba McIntyre en Walk On. Zit zij niet in The Voice America op dat Ja, ja, ja. Queen of Country. Hè? Oh, Reba McIntyre. Hoe oud is zij? jij eigenlijk? Een Gossie Dikkie, nou ga, je me nu vragen. Ze is volgens mij toch generatiegenoot van Dolly, of niet? Uh, Reba is op dit moment 68. En ze oh. wordt op 28 maart, wordt ze dus 69. Goed om te weten. Ziet er nog goed uit voor de leeftijd. Hier is Reba. But Lekker hoor. Reba McIntyre en Walk On. Ja, je hoort niet zoveel van dit soort nummers van. Het zijn meestal de geëikte nummers die gedraaid worden. Zoals bijvoorbeeld de Fancy, om andere, om, eh, om andere even te noemen. Maar dit was gewoon ook een hele leuke plaat uit 1990. Nou, ik vind het sowieso wel leuk dat je af en toe die plaatjes verbouwd komen... die je eigenlijk niet op de radio hoort normaal gesproken. Ja, maar daar zijn wij voor, hè? Dat doen wij gewoon. goed, hè? Ik maakte net eh, al de ezelsbrug naar George Strait... omdat dat nummer 1 was in 1990 na eh, en Reba dus nummer 2 met Walk On. En George Strait laat hij nu een nieuw album uit hebben. Op 9 februari, jongsleden, kwam zijn nieuwe album Country Valentine uit. En dat hebben we de Spotlight album van deze week gemaakt. Je gaat achter elkaar luisteren. I Just Want To Dance With You en daarna Don't Tell Me You're Not In Love. Dit is het Nashville Spotlight album. I don't wanna be the kind to hesitate, be too shy, way too late. I don't care what they say other lovers do. I just wanna dance with you. I got a feeling that you have a heart like mine, so let it show, let it shine. If we have a chance to make one heart of two just wanna dance with you are too Dankjewel, Pet en Ernie. Ja, digitale brievenbus. Je hoorde hiervoor hoorde eerst Backline met Meet Me in Montana. Lekkere bluegrass. En het is nu weer tijd geworden voor onze digitale brievenbus. Daarvoor gaan we naar Ierland voor klassieke traditionele country muziek van Louise Morrissey. Dit is haar nieuwste single en die heet Just In Case. heaven takes the wind from my sails, and it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and a turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail bright lights are filmed. There ain't no way to slow you down helpless as a leaf in a gale. And it looks like I've got a tiger by the tail. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing weight and I'm turning mighty pale. Looks like I've got a tiger by the tail. dat was Buck Owens. En vertel me nou niet dat je niet hebt meegezongen. Heerlijk toch? I've got a tiger by the tail. Echt zo'n lekker amazing nummer. De volgende is er ook zo eentje.